Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De bond ACP split zich op 1 juli af van de vakcentrale CNV. De ACP zegt dat de bond binnen de centrale te weinig te zeggen heeft om invloed te kunnen uitoefenen. Volgens voorzitter Van de Kamp heeft de bond op allerlei niveaus geprobeerd de centrale een andere koers te laten varen, maar is dat niet gelukt. Het CNV heeft voor ons geen meerwaarde meer, al dus Van de Kamp. Volgens hem hebben de bondsraad en de ledenvergadering bijna unaniem besloten om uit de vakcentrale te stappen. De militaire vakbond ACOM denkt erover om zich af te splitsen van de CNV, maar is nog niet zover. Begin vorige maand werd duidelijk dat er ook bij de vakcentrale FNV veranderingen komen. Die centrale vormt zichzelf om tot een nieuwe vakbeweging, waarvan ook andere bonden dan alleen de huidige FNV-bonden lid kunnen worden. Bezoekers van een café in Rotterdam hebben afgelopen avond meegeholpen een overvaller te pakken. De man stapte het café binnen met een bivakmuts op en een nepvuurwapen in de hand. Hij bedreigde het personeel, maar viel snel door de mand. Een aantal cafébezoekers zag dat het wapen nep was. Ze probeerden de man te pakken, maar die ging er vandoor. Tijdens de achtervolging werd ook de politie ingeschakeld. Een paar straten verderop werd de overvaller gepakt en in de boeien geslagen. Het internationale ruimtestation ISS met de Nederlandse astronaut André Kuipers aan boord voert komende dag een manoeuvre uit om ruimteschroot te ontwijken. vliegt een stuk van een oude communicatiesatelliet in de richting van het ISS. Om een botsing te vermijden wordt, worden de motoren korte tijd gestart. Het stuk ruimteschroot heeft een doorsnee van slechts 10 centimeter, maar kan een ravage aanrichten. Vorig jaar juni moest de bemanning van het ISS zich hals over kop terugtrekken in de twee Soyuz-capsules. Toen vloog een stuk ruimteafval rakelings langs het ruimtestation. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af en vooral in het noorden is er kans op een buit, koelt af naar een graad of 3 vannacht. Overdag wisselend bewolkt en 7 graden, maar door een frisse noordenwind voelt het kouder aan.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 The girl's taking up my time, had to hit her with a line. So I told her I can't wait to freak. See you at the same time next week. Baby, give me what you got, i I'm everything that she's not. Love is all. phone She talking about why the fuck my ass ain't at home Had to tell her I was stuck In some brand new business I was all tied up Told the girl I was late I had to rhyme I gotta be backstage at a quarter past nine Come on Telling me to change my mind She like Britney Spears Baby, hit my one more time told her I can't be late The girl's taking up my time Had to hit her with a line told her I can't wait to freak and See you at the same time next week Don't you get down.